7 uur. Klomp met het NOS-journaal. We hebben voor het eerst een missie uitgevoerd boven Syrië. Volgens de Australische overheid zijn er nog geen doelwitten van IS gebombardeerd. Het land voert sinds vorig jaar al missies uit tegen IS in Irak. Deze week besloot premier Abbott om ook straaljagers boven Syrië in te gaan zetten. Ook Nederland denkt erover na om de missie in Irak uit te breiden naar Syrië. In de Saoedische stad Mekka is het aantal mensen dat is omgekomen door het hijskraanongeluk opgelopen naar 107. Meer dan 230 mensen raakten gewond. Door een zware storm viel de kraan om en belandde op de grote moskee. Dat gebeurde gisteren vlak voor het vrijdagmiddaggebed, toen het erg druk was in de moskee. In Mekka zijn ze op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse bedevaart, de Hajj, waar miljoenen moslims op afkomen. China heeft de zoektocht naar slachtoffers van de explosies in Tianjin afgesloten. Volgens de autoriteiten kan er niks meer worden teruggevonden van de acht mensen die nog worden vermist. Het officiële dodental komt daarmee op 173. Onder de doden zijn ruim 100 brandweerlieden. Precies een maand geleden werd Tianjin getroffen door meerdere explosies op een haventerrein waar veel gevaarlijke stoffen lagen opgeslagen. Antoon Hurkmans vertrekt als bisschop van Den Bosch. In een brief aan zijn bisdom zegt hij dat hij in juni aan paus Franciscus heeft gevraagd of hij mag stoppen. De paus heeft daar nu mee ingestemd. De 71-jarige Hurkmans schrijft dat hij graag tot zijn 75ste in functie was gebleven, maar dat hij zich te zwak voelt om zijn werk goed uit te voeren. Het weer vanochtend neemt de bewolking toe en in de loop van de dag trekken buien het land in. In het oosten is ook kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen opnieuw buien, vooral in het oosten. Met zo'n 18 graden wordt het iets frisser dan vandaag. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré camisa nera hid away to find the truth within me.